uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Minister Hoekstra splitst de Belastingdienst in drie delen. Belastingen, toeslagen en douane met elk een eigen directeur-generaal. Het is onderdeel van een reorganisatie. De Belastingdienst is al jaren een zorgenkind van de overheid. Als dieptepunt kwam vorig jaar de affaire rond de kinderopvangtoeslag aan het licht... waarbij duizenden ouders ten onrechte werden beschuldigd van fraude. In Noord-Ierland is voor het eerst in drie jaar het parlement weer bijeengekomen... nu er een akkoord is over een regering van nationale eenheid. Afgesproken is dat de leiders van de unionisten en Sinn Féin... een even belangrijke rol krijgen. Sinn Féin trok zich drie jaar geleden terug... omdat de partij zich niet gelijkwaardig behandeld voelde. Het Noord-Ierse parlement krijgt door de brexit-deal meer te zeggen... onder meer over de aansluiting bij de Europese douaneregels. In Boren in Limburg is bij een explosie in een woning een zwaar gewonde gevallen. Waarschijnlijk door vuurwerk. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Drie mensen zijn opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid. De politie zoekt naar meer vuurwerk in het huis in Born. Steeds meer voetbalclubs spannen een juridische procedure aan tegen hun gemeente... over hun kunstgrasveld met rubberkorrels. Vorige maand legde de rechter de beheerder van voetbalvelden in Enschede... een boete op van duizenden euro's... omdat de rubberkorrels in het milieu terecht waren gekomen. Achter de rechtszaken zit een milieuorganisatie en een actiegroep van bezorgde ouders. De Nederlandse volleybalvrouwen zijn er niet in geslaagd om het laatste ticket voor de Olympische Spelen in Tokio te pakken. In de halve finales van het Olympisch kwalificatietoernooi verloren ze met 3-0 van Duitsland. Alleen de winnaar van het toernooi mag naar Tokio. Nederland doet nu in Tokio niet mee aan het volleybal, want ook de mannen wisten zich niet te plaatsen. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. Morgen ongeveer 8 graden, maar door de flinke zuidwestenwind voelt het kouder aan.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 soldier boy, you. A song and the way it vibe, the way it ride through me. So much love in the house and that breeze, the colorful, the joy, the music, the spiritual vibe, you know, the spiritual connection, the soul thing, the body thing.